premier stapt op. Hij kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij een buiten van hem. Hij overleefde eerder al ternauwernood een motie van wantrouwen. Joyce was ook partijleider van de conservatieve National Party. Ook die functie legt hij neer. Hij blijft wel actief in het parlement. Het weer in het noorden bewolkt en lokaal kans op een mistbank. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de min 5 graden. Overdag schijnt de zon op de meeste plaatsen. Het wordt 2 tot 4 graden.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 De vrouw werd verdacht van het witwassen van geld dat Mierenmet verdiende met de handel in wapen en drugs. De deal was dat zij afstand deed van 6,5 miljoen euro crimineel geld. In ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd en kreeg ze dus een flinke onkostenvergoeding. Toenmalig minister Justitie Opstelte keurde de deal goed. PvdA, SP en GroenLinks willen nu opheldering over de deal. De Amerikaanse speciaal aanklager Mueller heeft nieuwe aanklachten ingediend tegen twee oud-medewerkers van Donald Trump, Paul Manafort en Rick Gates. De twee hebben volgens Mueller 30 miljoen dollar witgewassen. Daarnaast zouden ze bijna 10 jaar geen belasting hebben betaald. Oud-campagneleider Manafort en zijn zakenpartner Gates werden in oktober al aangeklaagd voor fraude en witwassen. De Australische vicepremier Joyce stapt op. Hij lag onder vuur vanwege een buitenechtelijke relatie met zijn voormalige PR-adviseur. De affaire leidde tot veel opschuddingen in Australië en leidde zelfs tot een verbod op seksuele relaties tussen ministers en directe medewerkers. Naast de affaire is er ook een